Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen vannacht minstens 700 mensen in de open lucht. Dat zegt opvangorganisatie COA tegen RTV Noord. Afgelopen nacht sliepen er ook al 700 mensen buiten. In de nachten ervoor waren het er zo'n 400. Vorige nacht overleed een drie maanden oude baby in de sporthal bij het aanmeldcentrum... Twee inspecties onderzoeken wat er is gebeurd... en de Tweede Kamer wil opheldering van staatssecretaris Van de Burg. Bij een raketaanval op een Oekraïns treinstation zijn zeker 22 doden gevallen, meldt president Zelensky. Ook zijn er tientallen gewonden. Het gaat om een station in de regio Dnipro, op zo'n 80 kilometer van het front in het oosten. Eerder op de dag werd ook een andere stad in die regio getroffen door meerdere explosies. Daarbij kwam een jongen van 11 om het leven. Vanwege de viering van de Oekraïense onafhankelijkheidsdag werd er al rekening gehouden met Russische raketaanvallen. De Amerikaanse president Biden wil een deel van de studieschulden kwijtschelden voor lage en middeninkomens. Wie zo'n schuld heeft, hoeft 10.000 dollar minder terug te betalen. De regeling geldt alleen voor mensen die minder dan 125.000 dollar per jaar verdienen. Zo'n 45 miljoen Amerikanen hebben een studieschuld en met het plan zijn miljoenen dollars gemoeid. Het kwijtschelden van miljoenen aan leningen was een van Bidens verkiezingsbeloftes. PSV heeft zich weer niet geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De club uit Eindhoven verloor in de play-offs thuis met 1-0 van Rangers uit Schotland. De wedstrijd in Glasgow was geëindigd in een 2-2 gelijkspel. PSV speelt daardoor dit seizoen in de Europa League. De Eindhovenaren plaatsen zich vier jaar geleden voor het laatst voor de Champions League. Het weer. De temperatuur daalt naar 17 tot 20 graden. In de steden is het nog wat warmer. Overdag zonnig en droog en 29 tot 35 graden.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 Well tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already Ready for someone Someone I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know.